Vanuit Nederland gaat drugs via de post vooral naar Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland... De douane krijgt extra mensen om dit aan te pakken. En ook PostNL wil een speciaal team voor mensen die deze drugspakjes beter leren onderscheppen. Een man uit de Brabantse Geldrop moet 100 uur afval prikken of graffiti schoonmaken. En hij heeft ook nog twee maanden voorwaardelijk gekregen... omdat hij zich voordeed als modellenscout. Hij beloofde vrouwen dat ze voor belangrijke modellenbureaus konden werken. Maar eerst moesten ze hem dan honderden tot duizenden euro's betalen. En soms ook in bikini voor de webcam verschijnen. Allerlei organisaties zijn boos op het OM. Morgen vroeg werden zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion thuis gearresteerd dat ze een oproep hadden gedaan om zaterdag de A12 in Den Haag te blokkeren. Het OM zegt dat dat opruiing is en het oproepen om iets strafbaars te doen. Maar de Klimaatclub zelf snapt er niks van. Het is heel erg zorgelijk dat in een rechtsstaat er mensen worden opgepakt... voor het voorbereiden van een vreedzame demonstratie. Als je met ons wilt praten, dan kan dat. Wij komen graag voor verhoor naar het bureau toe. Onder meer Greenpeace, Amnesty International en vakbond FNV... hebben er geen goed woord voor over. En dan wel goed nieuws voor een van de belangrijkste plekken van ons land. De Nelson Mandela-brug over de A12 bij Zoetermeer. Vorige maand moest die dicht omdat er scheuren in het beton zaten. De brug is deels afgebroken. Daarna konden ze de schade pas echt goed bekijken. De scheuren die erin zaten die zijn aan de buitenkant wat groter... dan als je meer inwendig in die brug eh, gaat kijken. Daardoor is het probleem nog steeds wel aanwezig, maar het is kleiner dan we dachten... En daarmee is het eenvoudiger om het te herstellen. De boel is een beetje opgelapt. Er is ook een tijdelijk brugdeel opgelegd. Voetgangers en fietsers kunnen daar vanaf vanavond weer overheen. En dan nog het weer, vooral in het noorden wat zon. Verder droog en op de meeste plekken een graad of 7. 7. Morgen meer zonneschijn en dan 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 De afgelopen jaar is 27.000 keer post met drugs onderschept. Twee keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de douane waren het meestal kleine hoeveelheden ecstasy en MDMA... die naar de VS en Australië werden gestuurd. Wateroverlast in Limburg is niet altijd te voorkomen, zegt kennisinstituut Deltares. Dat onderzoek deed naar de overstromingen van 2021. Provincie en waterschap kunnen wel maatregelen nemen om de schade te beperken. Zonnepaneelautomaker Lightyear is failliet. Het Helmondse bedrijf vroeg eerder deze week al uitstel van betaling aan. Er wordt nog gekeken of het concept van de auto met zonnepanelen kan worden voortgezet.